Katrien Straatman met het NOS Journaal. En een aantal straten is met hekken afgezet. De EOD heeft prullenbakken gecontroleerd op explosieven. Ouders met kinderen moeten langs controlepunten. De intocht is rechtstreeks te volgen op NPO 3. Twee Rwandese genocideverdachten zijn vanmorgen uitgeleverd aan Rwanda. Ze wonen al jaren in Nederland en worden verdacht van betrokkenheid bij de volkerenmoord in hun land in 1994. Toen werden in een paar maanden tijd honderdduizenden Tutsis en Hutus vermoord. Rwanda had om uitlevering gevraagd. De twee mannen zijn bang voor een politiek proces omdat ze tegenstander zijn van de huidige regering in Rwanda. Ze zeggen dat hun leven gevaar loopt als ze worden uitgeleverd. Vietnam heeft 2000 kilo ivoor van slagtanden van olifanten en hoorns van neushoorns vernietigd. Op een vuilnisbelt bij de hoofdstad Hanoi werd de stapel in brand gestoken. Voor de voorraad ivoor en hoorn hadden stropers 330 Afrikaanse olifanten en 23 neushoorns gedood. Vietnam is een grote afnemer en transporteur van ivoor. Volgende week wordt in het land een internationale conferentie tegen de handel in wilde dieren gehouden. Het weer, de eerste uren nog op veel plaatsen zon, maar geleidelijk wordt de bewolking vanuit het westen dikker en mogelijk valt er in de kustprovincies vanavond een spatje regen. Bij een matige zuidoostenwind wordt het rond 5 graden. Morgen veel bewolking, maar wel droog, ook dan een graad of 5. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Knoop het Muidenberg 2 kilometer.